Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-bestuurders en toezichthouders van Mea Vita hebben zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vastgesteld. Het zorgconcern Mea Vita ontstond in 2007 uit een fusie van vier instellingen en telde toen 20.000 werknemers. Maar was twee jaar later alweer failliet. Dat kwam onder meer door mislukte miljoenen investeringen. Het gerechtshof deed onderzoek naar Mea Vita op verzoek van vakbond Abfacabo FNV. Die wil bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen. In Enschede is een medewerker van de gemeente aangevallen. Er zijn berichten dat hij is neergestoken, maar de gemeente heeft dat niet bevestigd. Het gebeurde in het buitengebied van Enschede-Oost, waar in de buurt een asielzoekerscentrum moet komen. Daar is veel verzet tegen. Of de aanval op de medewerker daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand gearresteerd. Alle basisschoolleerlingen zouden les moeten krijgen in veilig internetten. De Nationale Cybersecurity Raad heeft het kabinet geadviseerd dat kinderen een internetdiploma moeten gaan halen. Zoals een verkeersdiploma of een zwemdiploma, maar dan voor internet. De deskundigen vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze een degelijk en veilig wachtwoord moeten aanmaken en hoe ze verdachte mailtjes kunnen herkennen. Bondscoach Danny Blind doet voorlopig geen beroep op Ruben van Persie. Bij de oefenduels tegen Wales en Duitsland wil hij anderen een kans geven, zei Blind op een persconferentie. Van Persie is volgens hem niet fit genoeg. Hij benadrukte dat het geen definitief afscheid is. Blind noemt de 101-voudig international in potentie de beste spits. Hij hoopt in maart weer hem weer op te kunnen stellen. Feyenoord-speler Vijnovic maakt, in, eh, maakt zijn debuut in de voorselectie. En Blind vertelde verder dat hij vergeefs Dirk Kuyt heeft benaderd voor een terugkeer in Oranje, voorafgaand aan de laatste twee kwalificatieduels voor het EK. Kuyt bedankte voor de eer omdat Blind hem geen basisplaats kon beloven. Het weer. In het noorden van het land is het grijs en soms nog mistig. Het wordt daar maximaal 11 graden. Elders schijnt de zon en is het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Utrecht staat een file tussen Houten en Knoop het Rijnsweerd van 3 kilometer door een ongeluk.